Pink Floyd met Don't Leave Me Now. Uh, van het album The Wall. We gaan verder met uh, eh, By Bed. Ik weet niet hoeveel eh, van jullie deze man kennen. Maar in de, ja, wat was het, 80 jaren heeft hij een op uitgebracht... die op zijn zacht gezegd heel goed en verdienend was. We gaan luisteren naar Ride to Agadir. We rode in the morning Casablanca to the west On the Atlas mountain foothills leading down to Marrakesh, for Mohammed and Morocco, we had taken up our guns. For the ashes of our fathers and the children of our sons. For the ashes of our fathers and the children of our sons. In the dry winds of summer, we were sharpening the blaze. We were riding to act upon the promise we had made. With the fist and the dagger, with the rifle and the lance, we will suffer no intrusion from the infidels of France. We suffer no intrusion from the infidels of prey. In de White Room was dat met Cream. Waar eh, Eric Clapton onder andere bij aanwezig was. Eh, het, eh, het, gaat regenen. Het mooie weer is weer even voorbij, heb ik gehoord. Dat is een beetje jammer, want het komend weekend hebben we een... ja, hoe moet zeggen? Een vooruitgeschoven feestje. Van... hoe noem je dat eigenlijk? De Gay Pride? Gay Pride. En eh, daarvoor gaan een, een, hele hoop dingen gebeuren hier in Zandvoort. En een van de ja, grote aanzwengers van het, eh, van het verhaal is eh, Suzanne Jansen van het Beach Hotel. Amsterdam, Beach Hotel moet ik zeggen. Die heeft maandag, het, begint zaterdag met een, een parade volgens mij. En dan zijn er diverse activiteiten op zondag en maandag op het eh, strand. En dan is volgende week eh, de grote Grape in, eh, in Amsterdam. Maar in ieder geval in het Amsterdam Beach Hotel hebben ze maandag 31 juli van 1 uur tot 6 uur. ja, hoe moet ik zeggen? Een, een DJ. er zijn een aantal drag queens die ombeurten zullen optreden. Met fantastische namen natuurlijk. Sasha Levin, Miss Fuxia, Vivaldi, Annie Alcohol, Juice Divine en Miss El De laatste twee lopen ook mee in de parade. Vanaf het terras bij uh, kun je de, de voorbijkomende parade natuurlijk uitstekend zien. Want die komt er langs en die gaat dan ook over het... Eh, speciaal voor deze wedstrijd, voor deze, <laughs> wedstrijd, voor deze middag in de officiële kleuren van de LTBG-beweging eh, eh, geschilderde zebra-overgang. Overgang. En eh, ja, ik ben benieuwd. Het is, het is de eerste keer dat het gebeurt. Het is aangewakkerd door Wim Schipper. Wim, hoe zeg je? Wim Peters, ja. Hoe kom naar nou bij Wim Schippers. Die zat vroeger bij de VPRO, maar dat, dat heeft er verder niks mee te maken. Eh die daar eh, de contacten voor gelegd heeft. En eh, het gaat gebeuren. We zien het wel. Ik weet dat er maandag in Talassa op het strand ook nog wat is. Eh, ik ben benieuwd. En als jullie ook benieuwd zijn, kom dan gerust kijken. Wie weet steek je er nog wat van op. <laughs> Je kan maar nooit weten. Leonard Cohen met First We Take Manhattan. twenty years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. Then we take Berlin that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin I thank you for those items that you sent me. <laughs> the monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Ah, remember me I used to live for music Remember me I brought your groceries in Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. We Take Manhattan. Samen met Hallelujah eigenlijk eh, het beste nummer wat die, de beste nummers die hij ooit geschreven heeft, vind ik hoor. Vind ik. De meesten zullen zeggen Suzanne, maar ik... Nee. Ehm, ja, ik ontkom er niet aan. Ik heb er nu anderhalf uur tegen gevochten. Maar het moet. Het moet. Ik moet echt U2 draaien. U2. Zaterdag en zondag in Amsterdam in de Arena. En zaterdag ben ik er met mijn twee dochters bij voor de vierde of de vijfde keer, dat weet ik niet meer precies. Maar elke keer weer genieten. Ik eh, ga nu een paar nummers van ze draaien. Jullie ontkomen er niet meer aan. Je weet, er zit een hele goede knop op die eh, radio. Daarmee kun je hem uitzetten als het je niet bevalt. Eh, ik geniet toch wel. like a rose and thorn bush, like all the colors of a royal flush. And it's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200. And I can see those fighter planes. And I can see those fighter planes. Across the mud huts where the children sleep. Through the alleys of quiet city street. We take the staircase to the first floor turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone, and through the walls you hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America. America. America. nummers. We begonnen met If You Still Haven't Found What You're Looking For. Daarna The Fly. Sunday Bloody Sunday. En Stay Far Away So Close. We gaan snel nog even verder. Dan kunnen we nog een eh, plaatje of twee draaien. En uh, een daarvan is David Bowie. Absolute Beginners. you're still smiling. That's all. was dus net weer eventjes te vroeg afgelopen. Geeft niet. Ehm, ik eh, neem gewoon vast afscheid van u. Eh, volgende week ben ik er weer. Van 8 tot 10. Met eh, nieuwe platen. Maar toch weer oud materiaal. Wat mij betreft graag tot volgende week als u het leuk vond. En anders horen we elkaar nog wel een keertje. Geniet van het weekend. Eh, weer is niet zo goed, maar de activiteiten zijn er eh, des te beter om.